Katrien Straatman met het NOS Journaal. Die een stad in het zuiden van het land trof. Zeker 200 mensen zijn om het leven gekomen. Honderden mensen worden nog vermist. De modderstromen waar de mensen in hun huizen onder bedolven werden... ontstonden na langdurige regenval. President Santos van Colombia heeft de noodtoestand afgekondigd in het rampgebied. In Frankrijk zijn zes mensen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. In de buurt van de stad Le Creusot botsten twee auto's met in totaal zeven inzittenden frontaal op elkaar. Vijf waren op slag dood, een zesde overleed twee uur later. Eén man ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Alle slachtoffers waren tussen de 20 en 30 jaar. In Paraguay zijn de minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de politie ontslagen. De president van het land deed dit nadat er vrijdag hevige rellen waren uitgebroken in de hoofdstad Asunción. Mensen waren de straat op gegaan nadat de Senaat een wijziging van de grondwet had goedgekeurd waarmee de president nog een termijn kan krijgen. In de Verenigde Staten is de Russische dichter Yevgeny Yevtushenko overleden. Een van zijn bekendste gedichten, Babi Yar, gaat over het bloedbad dat de nazi's in 1941 aanrichtten in Kiev. Yevgeny Yevtushenko, die de laatste 25 jaar van zijn leven in de VS woonde, was 84 jaar. Het weer. De dag verloopt grotendeels droog met een afwisseling van zon en wolken. Het tussen de 14 en 17 graden. Vanavond en vannacht kan er wat motregen vallen. Morgen een grijze start, maar in de loop van de dag breekt de zon wat vaker door bij maximaal 15 graden.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 Dat is altijd moeilijk, want de een houdt meer van mainstream jazz... en de ander is meer gefocust op de wat nieuwere jazz. We maken een beetje een mix in deze twee uurtjes. En we begonnen natuurlijk met een, ja, een heel bekend nummertje van Fred Hirsch. Eh, spring is here. En dat is natuurlijk ook zo. Op deze zondagochtend is het fantastisch wakker worden. Het zonnetje schijnt, de bloemetjes bloeien. Spring is here. En dit mooie nummer komt van een fantastische cd. Point in Time van Fred Hirsch. Eh, ja, verder ga ik er niet zoveel over zeggen. Dat is echt wel een cd'tje die iedere jazz-liefhebber in zijn collectie moet hebben natuurlijk. Eh, en de volgende die ik op de rol heb staan is Helen Snyder. Uh, nou, ik laat het eerst wel even horen. strong the man I love. And when he comes my way, I'll do my best. was eh, Helen eh, Snyder, eh, een Amerikaanse, geboren in Brooklyn. ik geloof drie cd's gemaakt, waarvan één al bekroond is met een, een, een Golden CD Award in jazz. Maar ik moest even kiezen welk nummer ik zou doen. En ik wilde toch rustig beginnen, dus niet met een big band, maar rustig aan. Dan kom ik meteen bij een andere favoriet van mij. Dat is Andrea Motis. Een, een Spaanse die prachtige muziek maakt. Ik laat Moody's Mood for Love horen. En als je denkt, hé, hey, dat geluid op de saxofoon komt me bekend voor. Dan is dat eh, Scott Hamilton natuurlijk. Een cd'tje uit 2013, live at the Jamboree Barcelona. Andrea Motis, zangeres en trompetiste. calling me so very close to you turns me your slave. Come and do me everything you want, do anything, baby, just give me next to you. Am I insane or do I really see heaven in your eyes? Brighter stars that shine up above you in the clear blue sky. How worry about the just can live a life without you, baby. Come here, don't have no fear. Is that I wonder why I'm really feeling in a mood for life? So tell me why. Stop to think about this world, oh my dear. This thing I'll fade away. That I go tagging out of my head again. No oh, baby, were to come and put our two hearts together. That will make me strong, brave. Oh, when we are one, I'm not afraid. I'm not afraid. Now, if there's a cloud up above us, go on, let it rain. I'm sure our love together will endure on hurricane. Oh, my baby, go and let me love you and put your heart round this old misery. And the girl says, What is all this talk about loving me, my sweet? where nobody knows about. Scott Hamilton, you can come on now. And you can blow now if you want to. I'm through. Andrea werd uh, muzikaal onderwezen op de Escola Municipal de Musica de Sant Andreu in Barcelona natuurlijk. Eh, trompet en saxofoon. En eh, in 2007 startte ze de samenwerking met eh, de jazzband... de Sint-André Jazzband... onder leiding van dirigent en muziekleraar Joan Gamorro. Nou, daar staan van hele mooie filmpjes op YouTube. Zeker de moeite waard om te beluisteren. daar kom ik bij iemand terecht die eigenlijk bekend is vanuit de klassieke muziek. haar naam is Katia Labeck. En die heeft ooit ook een jazz-cd gemaakt. Ze speelt wel vaker jazz. Maar daar doen allerlei grote corriveeën uit de jazz eh, op mee. Ik zie op de cd staan Herbie Hancock, Chick Corea, eh, eh, Joe de Francesco. Nou, kortom, heel veel mensen hebben aan deze cd meegewerkt. En ik ga gewoon een nummertje van deze cd draaien van Katie LaBeck. we will meet again with Chuck Corea. ja Labeck van de cd Little Girl Blue. Het nummer We Will Meet Again. Componist Bill Evans natuurlijk. De cd is uit 1996. Ja, we draaien ook af en toe wat uit de oude doos. En dat is natuurlijk eh, een, een hele bekende Kenny Dorham. Alone Together van zijn eh, LP eh, Quiet Kenny. Een LP uit 1959. sensation. Oh no, it's just the nearness of you. And when I'm in your arms, I feel you so close to me. come true. I need no soft lights to entrance me. If you will only grant me the right to hold you ever so tight. bekende nummer The Nearest of You van Hokie Carmichael. Hier gezongen door Lee Gibson, een Engelse jazzzangeres... die eh, internationaal veel succes heeft. Treedt wel op in Engeland, Australië, maar ook in Europa... met eh, de grote naam hoor. Eh, Ted Jones zei over haar bijvoorbeeld... werkelijk uh, fantastische jazzzangeres. Nou, dat heb je kunnen horen. Lee Gibson. En het is wel weer tijd om iets wat grappigs te draaien. En dan kom ik bij Nellie McKay. Nellie McKay heeft een cd gemaakt... en die heet eigenlijk... normal as a Blueberry Pie. Het tribute to Doris Day, een cd 2009... met daarop het grappige nummer Doe Doe Doe. Eh, doe Doe Doe. Nellie McKay van de cd a eh, Normal, a eh, Normal as a Blueberry Pie. A tribute to Doris Day. Cd 2009. Vrolijke klank op deze zondagochtend. Echte zondagochtendmuziek. Zeker als het zonnetje zo lekker schijnt. Uh, dan kom ik bij jazz met een Nederlands randje. David Liepman. Dave Liepman heeft ooit een cd gemaakt. Leap Plays Wilder. Cd 2009. En Erik Ineke was toen destijds de drummer. Marius Beets was de bassist. Mark Verloon speelde piano. En David Liebman speelde op deze cd natuurlijk sopraansaxofoon... waar hij het meest op gedaan heeft, tenor, maar ook fluit. En in het volgende nummer begint hij, dacht ik, met fluit. Trouble is a Man. Marius Bates en eh, Mark van Roon. Het nummer Trouble is a Man van de cd Leap Players Wilder. cd'tje 2005. En als we dan toch eh, met een beetje Nederlandse dingen bezig zijn... dan kom ik bij een hele bekende, eigenzinnige eh, jazzmuzikant. En dat is Jeff Neven. Uh, met Spirit Control, zijn nieuwste cd, zet hij zeer aangenaam zijn muzikale ontwikkeling voort... met een album dat zowel intens als uh, genre overschrijdend is. Bijzonder album. Zijn eerste solo piano album One kende eh, eh, Jeff Neven twee jaar geleden. Zijn grote doorbraak uh, kondigde zijn grote doorbraak aan. En nu heeft hij weer iets gemaakt wat ja, bijzonder vrij is. Vorige week zat ik naar Vrije Geluiden te kijken. Daar was hij. Of is het misschien alweer twee weken geleden. Ik weet niet meer. Maar het maakte diepe indruk op mij. En vandaar één nummertje van deze prachtige nieuwste cd van uh, Jeff Neven. Spirit Control. stil van. Jeff Neven van de cd Spirit Control, The Heart Whispers. Prachtige muziek om bij wakker te worden op deze zondagochtend. En ik zie dat het kwart voor elf is, dus eigenlijk de hoogste tijd voor koffie. En een koffiekwartiertje heb ik gemaakt. Eh, en ik begin dan met Barbara Roseanne. Dat is allemaal niet zulke hele rustige muziek meer, maar ook niet echt heftig. You're the cream in my coffee. Barbara Roseanne van de cd Nice and Naughty, cd 2013. my life its flavor. What sugar does for tea, that's what you do for me.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 Most girls tell love tales, and each phrase dovetails. Coffee. En wat ook in koffie hoort is natuurlijk Sugar. En daar heb ik gekozen voor het nummer Annemarie en haar Groove Cutters. Alleen al die naam. Het nummer Sugar van de cd Double Crossing Blues. Een cd in 2013. Annemarie en haar Groove Cutters Sugar. sugar baby Sugar. En eh, als het over koffie gaat, kunnen we natuurlijk niet om een black coffee heen. Ja, hoe je je koffie ook geniet. Met suiker, zonder suiker. Met room, zonder room. Met melk, zonder melk. Er zijn zoveel smaken. En als je in een koffieshop komt. Ik weet niet hoeveel soorten er tegenwoordig zijn. Met allerlei siropen die er doorgaan En toevoegingen. Maar dan kom ik toch bij Black Coffee, bij Peggy Lee.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 Ja, Black Coffee, Peggy Lee. En als het over koffie gaat, kunnen we niet om de Nederlandse band Koffie heen koffie met uh, Valentijn Banier en Amber van der Woude, Alexander Popta en uh, Itai Wijsman, saxofoon Steven Brezet, percussie, Daniel Schotsborg op basgitaar. En dat is een aardig groepje. Ik heb ze ooit eens gezien in Haarlem, live. En die brengen wel spektakel. De sound kan je omschrijven als afrofunk, eh, geïnspireerd door afrobeat van Vela eh, Kunti. En de funk van James Brown, zeggen ze zelf. Maar het is stromende muziek, gezellige muziek knalmuziek, koffie tot aan eh, eh, de klok van 11 uur. En na 11 zijn we weer terug met prachtige jazzmuziek. Eh, koffie, Toko the Traveler. van 11 met muziek dan Art Pepper, Red Norvo, Tal Farlow, Tis Bevos, Michel Legrand, Sherry Roberts, Kurt Stiggers, The Buddy Rich, Big Band, Bert Joris.